En het zal je niet verbazen van de Beatles. De Beatles, want we hebben wat te vieren. Ja, Nadia, oh, ze glundert al helemaal. Ja, hè? 80 <laughs> jaar, Paul McCartney. Paul McCartney, absoluut. En we gaan dat niet alleen vieren. Nee. Je hebt iemand meegebracht, Nadia. Ja, Andreas Hoofdman, welkom. Dank u, Nadia en Niels. In mijn ogen, allez, in die van mij, ben jij wel de Beatles-kenner bij uitstek, ja. Ik hoorde, toch wel, dikwijls zeggen dat ik de referentie van Kruijbeke ben. Ja. Dus, eh, en misschien ook wel een beetje daarbuiten. Dat zou best kunnen. ik ben eh, <laughs> geen kenner van de kenners. <laughs> en uh, eh, van waar de, de liefde voor de Beatles en ook bij uitstek Paul McCartney? Goh, de Beatles zelf, dat is begonnen op Bivak. We hadden twee cassettes bij op Bivak. en op, op die cassettes stonden twee nummers van de Beatles, Love Me Do en uh, eh, by Buy Me Love. En mhm. dan op mijn 16 jaar ben ik de platenspeler van mijn grootmoeder gaan halen. En mijn vader die had die een dubbele rode en die een dubbele blauwe. Mhm. Een dubbele rode was ik niet zo zot van, maar die een dubbele blauwe die heb ik echt uh, eh, grijs gedraaid. En dan later ben ik mij meer in, eh, in de rest van de platen gaan verdiepen ook. En Paul McCartney, ehm, ja, is misschien lange tijd de minst coole Beatle geweest. Zo had de, de wollige eh, de silly love songs, mhm. eh, waar hij zelf dan ook over vertelde. Maar ik vind eh, uiteindelijk veel van de allerbeste nummers van de Beatles zijn van zijn hand. Mhm. zeker niet alleen de, de trage of de, de liefdesliedjes, maar ook het meer stevige werk. En ik vind ook als je naar de carrière van de Beatles kijkt na de Beatles dan eh, steekt zijn werk er toch eh, met kop en schouders bovenuit. Mhm. En ook veel samenwerkingen dan ook nog hè, met andere artiesten. Ja, zeker. En ook Een paar jaar geleden met Rihanna en eh, Kanye West. Ja, en, en, en niet vergeten, Wings. Uh, er heeft hij bijna even lang mee samengespeeld als met de Beatles. Mhm. Dus ook geen te onderschatte groep. Ja, zeker en vast. En we hebben die ook eens gezien, hè? Paul McCartney? Ah ja, ja, zeker, zeker. Ik heb die al een keer of drie gezien en één keer met, met jullie ook op Werchter. Ja. Iets waziger dan de andere twee <laughs> keren, maar eh, dat was zeker de moeite. Ook al eh, was hij toen ook al bejaard. Dus, eh, zeker. nog altijd een straffe show voor, voor iemand die nu vandaag toch 80 wordt. Ja, ja, dat was zes jaar geleden, was ik zwanger. Ja. Straf, hè? Van, Paul, van Paul McCartney. <laughs> dat, is een, dat is een goed bewaard geheim. <laughs> Eh, ik weet niet of dat Jasper dat eh, leuk gaat vinden, wat ik nu ga zeggen, maar zwart. Eh, ja, en verder, wat heb je allemaal bij, Andreas, voor de komende twee uur? ik heb, ik heb een, een, soort van bloemlezing gemaakt van, van zijn carrière. en ik dacht dat het misschien interessant zou zijn om, om van bij het prille begin te beginnen. En, en, en qua eigenlijk aantonen dat, dat de Beatles, eh, die, die een eh, platencarrière gaf van 63 eh, tot 69, mhm. dat is eigenlijk maar acht jaar. maar ik heb eigenlijk nummers bij uit acht decennia. Dus het eerste is van, van 58, de allereerste opname van The Quarrymen. Dus dat zijn John, Paul en George, zonder Ringo, maar met een zekere Colin Henton en een pianist John Lowe. Eh, hm. die eh, ergens in een thuisstudio eh, twee nummertjes gaan opnemen zijn. eentje That'll Be The Day van Buddy Holly, denk ik. En eentje mhm. dan een eigen nummer, In Spite Of All The Danger. Dat het enige nummer is dat door McCartney-Harrison geschreven is. Dus ah. er zijn veel Lennon-McCartney-nummers. Er is maar één McCartney-Harrison-nummer. Het is eigenlijk een McCartney-nummer, maar George Harrison uh, had de, de twee gitaarsolo's geschreven en daardoor had hij eh, een credit gekregen van, van Paul McCartney. En de opnamekwaliteit is heel, eh, heel slecht. Er was één micro die van de plafond bengelde, dus je kon niet wat bijmixen of de gitaar wat luider zetten. Dus het klinkt niet supergoed, het is ook niet het beste nummer, maar het is interessant om, om te horen van waar ze komen. Oké, put it on. out of all the danger, out of all that may be, I'll do anything for you, anything. Saw Her Standing There. En we begonnen helemaal in het begin met Love Me Do. Allemaal van dezelfde plaat, denk ik, eh, Andreas? Ja, juist van eh, de, de debuutplaat, eh, Please Please Me. Um, die eerste platen, sommige mensen vinden dat de echte Beatles. Ik ben zelf... ik hoor liever de, de meer experimentele, latere platen. Daarom ik niet zo heel veel van die van die nummers van de eerste platen meegebracht heb. Maar die I Saw Her Standing There vind ik nog altijd wel, klinkt super fris. Eh, blijkbaar ook een baslijn die, ze dan, die Paul McCartney dan afgekeken heeft van Chuck Berry van eh, Talking About You. Zouden exact dezelfde noten zijn die dan eh, op dat nummer dat hij geschreven had perfect paste. Dus, Toch een beetje gepikt al, hè? Ja, moet <laughs> echte, echte artiesten stelen, hè? Ja, ja, tuurlijk. En eh, naar het volgende. ik zie dat dat I Follow the Sun... Ja, de, dat is al direct, eh, ik zeg het, eh, die tweede en die derde plaats. Dus, uh, er staan veel goede nummers op, maar ook in het begin speelden de, Beatles nog veel, veel covers van, van rock en roll klassiekers. Hè. Chuck mhm. Berry en weet ik veel, wie nog allemaal. Dus, veel, veel soul ook, hè? Ja, voilà. voilà. Please Mr. Postman en zo. Allemaal supergrave nummers. Maar het was pas in, in die latere platen dat ze eh, zelf wat, meer ontwikkeld gingen worden. Dat ze, dat ze wat meer in de studio gingen, gingen prutsen ook. Want wel die, die eerste platen, dat werd tussen het, eh, het toeren door opgenomen. Dat was dan dikwijls iets dat ze tussen een optreden in Amerika en Japan een week tijd hadden om een volledige plaat op te nemen. Denken dat die eerste plaat zelfs op een dag is opgenomen. Uh, elf of twaalf nummers. Dus dat was dan een, een, een moordend tempo. En dan later konden ze meer tijd nemen, eh, begonnen ze bij EMI ook, eh, in het begin was het allemaal op een, een twee-sporen eh, opnemen, opnamebak. dus dat wil zeggen dat je alles live moet inspelen. Als je iets wilt overdubben, dan moet je dat eerst nog kopiëren naar die ene track. Dus dat wil zeggen dat je dan aan je mix niet meer kunt veranderen. Dus eh, dat is allemaal heel omslachtig. En pas nadat ze later die, die vier sporen en, eh, en die acht sporen en zelfs zestien sporen consoles hadden, dan konden ze echt eh, wild gaan met experimenten. Maar het, het volgende nummerke dat ik graag wil laten horen is, is van een vierde plaat van Beatles for Sale. het is een oud nummer, dus McCartney heeft het al geschreven toen dat hij nog maar 16 jaar was. Dus dat is dan in 58, als ik het goed uitreken. En volgens Lennon had hij zo in zijn tienerjaren al karren vracht aan materiaal bijgeschreven. Dat ze dan, eh, als ze dan weer op een snel tempo een plaat moesten opnemen... Dat ze het dan, gewoon eh, pakken. Ah wel, ja, dan eh, <laughs> Paul, waar jij nog liggen, kom. en, en ze waren ook altijd op zoek naar een nieuw geluid, hè, want ze zeiden van we willen niet zoals de Supremes iedere keer hetzelfde nummer uitbrengen met dan andere teksten en andere akkoorden. dus als je, als je goed luistert op dit nummer, eh, Ringo die drumt niet en hoort zo'n beetje een, een rare eh, percussiegeluid. Ah, eh, en blijkt dat hij gewoon op zijn ah. benen zit te kloppen. Dat is ook dan weer iets dat ze van...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 Wat dat mij ook wel opvalt, Andreas, dat zijn de nummers van de vroegere jaren, de eerste jaren eigenlijk, mhm. die wel allemaal redelijk kort zijn. Dus als je dan naar de latere jaren gaan zijn dat toch al nummers van vier minuten, drie, ja, vijf? Ja, ik denk dat dat, dat, dat ook uh, verplicht werd, dat dat opgelegd werd door, eh, door de radio-dj's, die toen nog heel veel, eh, nog meer macht hadden dan jullie mhm. nu. Eh. <laughs> Oh, we hebben gigantische... En, en, en, een singeltje, dat moest niet langer dan drie minuten duren. En dikwijls als jij een nummer van vier minuten had gemaakt, dan moest erin geknipt worden. En dan, eh, dat moest onder de drie seconden mhm. zijn. Dat was de standaard voor een popnummer. Misschien had dat ook iets te maken met die singeltjes en hoe, hoeveel dat erop geraakte op zo'n klein plaatje. Dat weet ik mhm. eigenlijk niet zo goed. Eh, maar, maar later zijn de Beatles ook wel wat losgebroken uit dat keurslijf van de singles en zijn ze zich meer op, eh, op langspelers gaan richten, waardoor dat je meer ruimte krijgt. Ik denk, het langste nummer is eh, Revolution 9, dat is een, eh, een, minuut of negen ook, mhm. denk ik. Dus dan, ja, dan, dan waren die gasten ook al zo invloedrijk geworden dat die deden wat ze wilden. Ja, tuurlijk. En het volgende, want Jij, volgt een, jij hebt een chronologische volgorde gedaan. Ja, dus eh, we zijn ondertussen al in 1965. Eh, en, en dan begint het voor mij echt interessant te worden. Eh, met de plaat Help, die, die vergezeld werd van, de, van film. de film Help ook natuurlijk. Een supercoole film nog altijd. Ehm, en, en in die periode was John Lennon eigenlijk wat productiever dan Paul. Hè? Dus dat vier singles na elkaar door, dan, eh, door, door Lennon geschreven waren. En er was toch altijd wel een beetje competitiviteit. Eh, waardoor dat, eh, ja, Paul McCartney toch ook wat meer achter zijn piano en achter zijn gitaar gaan kruipen is en in zijn pen is gekropen en toch nog een, een, paar hele straffe nummers uit zijn mouw heeft geschud. ik heb er twee meegebracht. Het eerste is I've Just Seen a Face, een soort van folky country en western nummer. Ehm, waar er geen bas op gespeeld wordt. Eh, het zijn drie akoestische gitaren. Ehm, en, en dat ging over zijn, eh, zijn nieuw lief Misschien ook een reden waarom dat hij wat minder productiever mm. was geworden. Dat was de, eh, de, de actrice Jane Asher. Ehm, waar dat hij ook bij inwoonde. Dus hij woonde ergens in een uh, in de kelder bij die ouders. en in dat kamerke lag hij op een nacht te slapen en hij droomde volledig het nummer Ehm, ah nee, wacht. Ik, eh, ik ga het over yesterday hebben. ik, eh, <laughs> ik, ben al, ik ben mezelf aan het vergalopperen, want dat nummer dat hij droomde, dat komt, eh, dat komt straks. Daar ga ik straks over vertellen. Oké dan. Ehm, nee, nee, ik vergis mij, ik vergis mij dubbel. <laughs> hij droomde het wel. Het was yesterday dat ik bedoelde, dus ik, had het, ik had het alsnog juist. Dus hij, lag in zijn bed, hij droomde heel dat nummer yesterday, maar de melodie dus hij wordt wakker, hij denkt, amai, bangelijk, ik moet, uh, ik, moet dat beginnen, ik moet er iets mee doen, dat ik dat niet vergeet. Dus op zijn kamertje in de kelder bij de Ashers staat een piano. En hij, hij speelt dat, zodat hij het niet zou vergeten. En eh, hij zit er, de dagen daarna zit hij er nog altijd mee zijn kop. En, en het klinkt hem zo bekend in de oren, dat hij aan al zijn vrienden vraagt van... Kende deze? En hij zingt dat of hij speelt dat, ik weet niet wat hij deed, maar je dat niet? Wat is dat? Wat zou dat kunnen zijn? En, niemand zegt van, ja, ik ken dat. Iedereen zegt, eh, ik heb dat nog nooit gehoord. Dat klinkt heel goed, maar ik, ik ken het niet. Dus nadat hij dat zo een paar eh, weken heeft laten rijpen, denkt hij van, niemand kent dat, dus misschien heb ik het dan toch zelf geschreven. En hij, zit er, hij, speelt het voor John ook en, ze hebben een werktitel. Het is zoiets van eh, Scrambled Eggs, oh my baby, <laughs> how I love your legs. Eh, zo gaat dan een tijd door en dan op, een dag vertrekt hij op vakantie met zijn lief Jane naar, naar Portugal en daar leent hij van iemand een gitaar en hij werkt het af en hij schrijft een tekst en daar komt Yesterday uit en, eh, en hij komt ermee terug in, uh, in Abbey Road Studios. En eh, hij speelt het voor de andere Beatles en die hebben eigenlijk geen idee wat ze er nog bij zouden kunnen spelen. Dus ze vinden het allemaal een prachtig nummer, maar niemand weet wat ze er nog aan zouden kunnen toevoegen. wat ervoor zorgt dat, dat, Yesterday eigenlijk een soort van McCartney solo-nummer wordt, mhm. waar geen enkele andere Beatle op, op meespeelt. dat was de eerste keer ehm, en George Martin had dan zelfs nog voorgesteld om het ook te lanceren als een Paul McCartney solo plaat, maar dat zag hij niet zitten. En het is ook nog altijd eh, een, een Lennon-McCartney nummer, dus het blijft een Beatles-nummer. En eh, ook eh, iets wat nieuw was in de popmuziek toen. George Martin heeft dat dan gearrangeerd voor een, een strijkkwartet. Ehm, wat natuurlijk niet nieuw was, een strijkkwartet op zich, maar in de popmuziek wel. Dus eh, daarmee um, ze hebben daar achter nog eens heel succesvol over gedaan met Eleanor Rigby. En ik denk dat er daarna wel heel veel meer groepen eh, ook gaan kijken zijn naar, naar arrangementen met uh, een strijkkwartet erbij. Maar dus eerst I've Just Seen a Face, tempo, echt een graafnummer. En dan Yesterday, die kennen we allemaal wel. Voilà. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met.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 I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da, da, da, da, da. Falling, yes, I'm falling. And she keeps calling me back again. She keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Mmm, na na na. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she? had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. Prachtig geneurie. <laughs> yesterday, en daarvoor I've just seen a face. Uh, maar over naar de volgende plaat ja. zie hier op de lijst, eh, Andreas. Ja, en eh, de volgende plaat na Help, dat was eh, Rubber Soul. Weer, weer iets, iets verder gaan en wat meer experimenteren. Um, en ook, hier heb ik ook weer een, een nummer uh, van gekozen dat weer al een oud nummer is, dat al jarenlang meeging. Uh, was uh, begin jaren 60. Ehm, was zo de bohemien chic, eh, was ook hip in Londen. En eh, op feestjes kwam er dan eens een gast tegen met een gestreepte t-shirt en een snor en een baret. Dat uh, mijn gitaarliedjes van Juliette Gricot zat te neurien. En eh, Paul McCartney vond dat eh, heel grappig. En hij had dan zo een, een, Frans <laughs> nummerke geschreven. En op een gegeven moment had dus ook weer een nummer nodig. En eh, John Lennon zei tegen hem van, oh, doe dat Frans nummer anders, uh, maak daar een echt nummer van. Dus ging hij naar een vriend van hem, die zijn lief, die was een lerares Frans. En daarmee had hij dan de tekst samen wat geschreven, want hij kende geen woord Frans. Ah ja, tuurlijk. Om toch te zien dat dat niet helemaal eh, verkeerd was. Maar het interessante aan eh, Michel, want dat is het nummer waar we het over hebben, is dat eh, de eerste keer is dat Paul McCartney een eigen track had om zijn baslijn op, op te nemen. En dat hij ook dat niet meer live met de groep speelde, maar dat hij zich echt afzonderde om die baslijn uit te werken en ehm, apart op te nemen. En gehoord dat ook Michel is echt een supergrave baslijn. En, en vanaf dan merkte ook dat, dat, dat hij zich ongelooflijk begint te, eh, te ontwikkelen als bassist. Ja, ah, de eh, bassman staat ook op zijn, eh, ja, zijn basgitaar. Het is dat, het is Dus Paul McCartney, niet alleen een fantastische songschrijver, maar zeker ook een, een, een ongelooflijke bassist. En dat hoorde hier om die super melodische baslijn van Michel. Oké. Ik las ook ergens Rubber Soul, dat wist ik ook helemaal niet van waar dat die naam komt. Ja. is ook zo wist je dat je er is ergens een, eh, een nummer eh, waarin Paul McCartney tussendoor zo zegt Plastic Soul Man, Plastic Soul. Ja, en dat is blijkbaar een knipoog of een dis naar de, naar de Stones. Ja, dat is eh, een, een bijnaam dat zwarte aan Mick Jagger gaven, als ik begrepen heb. <laughs> Michelle Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say until I I need to, I need to, I need to, I need to make you see all oh, what you mean to me until I. Taxman van de Beatles. Yes, Andreas. Van welke plaat en eh, wat heb je ons daarover te vertellen? Eh, dit nummer is, eh, is er een van Revolver. de plaat die vooraf ging aan, het, aan de, de stop van de stop met toeren van de Beatles. Hè. Dus, uh, dat ze het beu waren? Of, om, om, omdat ze overal moeite hadden om over het eh, lawaai van de gillende ah, meiden eh, over te spelen en te zingen. Dus de, die verkochten volledige eh, stadions uit, maar ja, die speelden daar dikwijls op de PA, op, gewoon op het omroepsysteem van het stadion. Dus dat was niet gelijk dat je nu naar Werchter gaat met een batterij van boksen. Dat was gewoon van die, van die kleine luidsprekers, van die, ik, ik weet niet wat je dat moet noemen. Maar dat trok op niks. En als dan 50.000 eh, man staat te roepen, dan, dan zit er voor niemand aan het spelen, want niemand hoort u. Dus die, eh, die waren als trombeu, die werden overal eh, lastig gevallen. Dus die nummers op, op Revolver, die, terwijl dat op al die vorige platen dat ze de rekening hielden dat ze het live zouden moeten kunnen spelen... was dat nu niet meer nodig. Dus die konden met andere instrumenten gaan spelen, die konden veel meer gaan overdubben. Want het was niet de bedoeling dat ze dat live zouden kunnen brengen. Dus eigenlijk met, vanaf Revolver zijn ze eigenlijk minder live gaan spelen of eigenlijk gewoon bijna niet meer. Niet meer. Ik denk... Eh, Alleen op de rooftop. Op de dat, rooftop, dat, was, de, laatste. keer. Ja. Mai. Inderdaad. En, en hier, die mijn, dat is het enige nummer uit de lijst dat geen McCartney-nummer is. Dat is eh, een nummer van George Harrison. Ah? maar ik, ik, wou het, eh, <laughs> wou toch laten horen, omwille van de solo. Hè, want waar George Harrison de leadgitarist was, op, voor dit nummer heeft hij uren zitten pingelen om, eh, om een solo te vinden. Eh, totdat uh, iedereen het echt puur was. en McCartney zei van, ah, George, ik heb misschien een idee. En, hij speelde deze solo, supergrave solo. En ja, George Harrison was een beetje in zijn keutel gepikt. Maar hij zegt, <laughs> hij zegt van, ja Paul, het enige dat je nog moet doen is het opnemen. Hè. En blijkbaar is, hij, is George Harrison dan tijdens de opnames vertrokken. Hè, omdat hij toch eh, er een beetje nijdig om was. Maar achteraf vond hij het wel eh, een hele knappe solo. En, en, eh, Kon hij het wel toegeven dat, dat Ja, ook om, en hij zei dan van ja, achteraf gezien ben ik wel blij, want die solo, dat is ook zo'n beetje Indisch wat Paul daar gedaan heeft. Dus dat was wel een knipoog <laughs> naar mij ook. Dus heeft dat wel kunnen plaatsen. Oh. Maar dus... dus om, om, om te bewijzen dat dat niet alleen een goede bassist is en een goede zanger en een goede songschrijver, maar ook nog eens een goede gitarist eigenlijk een walgelijke mens als je ermee moet eh, leven, denk ik. Het moet niet gemakkelijk zijn om met, met zo'n ongelooflijk talent eh, te moeten optrekken. ik denk mijn vrouw ook altijd. <laughs> maar deals. <laughs> zeg, maar ja, eigenlijk merkte dat ook wel eh, over het talent van Paul McCartney in Get Back, hè, in die documentaire. Ik vind dat ik een geweldige documentaire. Dat, die dat hij gewoon start met Let It Be. Ja, toen was dat nummer eigenlijk nog niet bezig. nog niet, dat bestond toen nog niet. En hij begon er gewoon alleen op zijn piano, terwijl dat ze aan het wachten waren op... Ja, ja dat is, dat eh, magie wat die mens in zijn vingers heeft. Straf, en, en, Ook, eh, ik heb hier de, de volgende twee nummers, zijn er ook uit Revolver. Twee van misschien wel de beste nummers dat hij ooit heeft geschreven. Eh, Here, There and Everywhere en dan For No One. typische McCartney-nummers. prachtige, prachtige melodieën. Eh, die in Here, There and Everywhere, ook dan weer op, eh, op een half uur geschreven blijkbaar. Hij was naar het huis van John Lennon gegaan om, eh, om wat te werken, maar John Lennon lag nog te slapen. Dus hij heeft hem met zijn gitaar aan het zwembad gezet en hij was een E-akkoord aan het spelen. En voordat hij het wist, was daar Here, There and Everywhere dat hij zelf een van zijn beste nummers vindt. Wat John Lennon ook een van de beste Beatles nummers vindt. Dus dat zijn toch al niet de minste. En dan die For No One eh, ook weer zo'n verhaal. Hij was op skivakantie met Jane Asher opnieuw. Eh, zat er weer eens aan bras en hij heeft zich dan eh, met zijn gitaar teruggetrokken in de badkamer. En heeft hij ook dat nummer gespeeld, geschreven bedoel ik. En ook weer een nummer waar het George en eh, John dan niet op meespelen. Het is alleen Paul en eh, Ringo. En dan een, een zekere Alan Civil die de Franse horen bespeelt. Eh, die gaan we straks horen. En die dan, dus, dus Paul en George Martin hadden dan ehm, de partituur uitgeschreven. En eigenlijk die hoge noten die we straks gaan horen, dat is een noot die je niet kunt spelen op een Franse horen. En ze hebben dan die een Alan Civil, die blijkbaar wel een van de beste horenspelers van Engeland was die noot laten spelen, wat bijna onmogelijk is, maar het is dan toch gelukt. Toch gelukt. Allee, To better life, I need side.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 Oeh, we waren er al. We waren zo gezellig aan het praten dat we uh, <laughs> bijna de tijd verloren. Ja, hè? Uit het oog verloren waren. Dat maakt het gezellig in onze studio, hè, zeg. Ehm, ja, Andreas, vertel ons nog wat meer, hè. Ja, eh, na eh, Revolver, misschien wel de bekendste plaat van de Beatles, eh, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. een soort van conceptplaat waar Paul McCartney het idee had van laten we eens doen alsof we niet de Beatles zijn, die wereldbekende groep die overal achtervolgd wordt door, uh, door schreeuwende fans. Hey, maar we zijn oh, eh, de Lonely Hearts Club Band. En dan, eh, om iets uit dat keurslijf te breken, en dan eh, geeft dat ons misschien een nieuw perspectief. En dus zoveel is er, behalve het eerste en het laatste nummer, is, is er helemaal niet gedaan met dat, met dat concept. Maar het is, ik, ik vind dat, dat de plaat van de Beatles is die het minst goede tand destijds doorstaat. Ik vind het een beetje gedateerd klinken. Uh, wat niet wil zeggen dat er eh, geen hele goede nummers op staan. Zeker A Day in the Life, mhm. denk ik. Eh, mhm. Ook een van de, van de allerbeste Beatles-nummers. Maar het nummer dat ik hier gekozen heb is She's Leaving Home. Ook um, omdat toch weer nog een ander aspect van Paul McCartney belicht. de, de tekstschrijver, waar veel mensen zeggen: Paul McCartney, oh, dus, She Loves You, ja, ja, ja. Die kan geen tekst schrijven, heeft hij hier toch in, in een paar minuten een, eh, een verhaalke neergeschreven eh, dat prikkelt eh, mhm. en, en, en ja, dat, dat u een beetje do, doet nadenken. hij heeft de strofes geschreven. Het is nog echt iets, een samenwerking met, met John Lennon, wat op, op dat moment in 1967 al wat zeldzamer aan worden was. Dat ze elke meer hun eigen ding deden, maar hier heeft Paul de Stroof geschreven. John heeft dan het uh, refrein geschreven, wat ze dan samen zongen. En ook eh, een unicum. Eh, hier speelt geen enkele Beatle een instrument. Dus het zijn enkel John en Paul die zingen en, en dan een klein strijkorkest en een, een harp die de, die, die de instrumentatie vormen. Mm. En ook bijzonder, normaal gezien zou George Martin het arrangement schrijven, want die deed dat altijd. Maar op het moment dat Paul dat, dat wou doen, samen met George Martin, was George Martin met iets anders bezig. En eh, Paul was ongeduldig, die heeft daar gevraagd aan, eh, aan, een zekere Mike Leander, eh, waardoor dat... George Martin een beetje slechtgezind was. Hij heeft dat achteraf dan nog wel geproduced en heeft dat orkest gedirigeerd, maar hij was er niet blij mee. <laughs> Maar, Toch nog zijn, zijn hand aan te leggen. Ja, ja, ja maar Ellie, het, is, het is toch nog goed gelukt.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 Nee, ik denk uh, dat, eh. dat dat heel veel invloed heeft gehad bij verschillende mensen ja, die ja, ja, fan zijn van de Beatles. Er zijn veel mensen die zeggen dat ze een beetje kritischer hadden mogen zijn voor zichzelf en dat ze er een steengoede enkele plaat hadden van kunnen maken, maar ik zou niet weten welk nummer dat ik van die plaat zou zo moeten schrappen, behalve <laughs> Revolution 9, wat, ik toch wel dikwijls durf afzetten als het, eh, <laughs> als het passeert. Als je geen gustig hebt. Ja, ja, ja inderdaad. Het is eh, een beetje te intens. <laughs> Eh, het is een interessant avant-garde experiment, maar niet om naar te luisteren. maar hier ook twee, twee heel verschillende nummers van, van Paul McCartney. Ehm, hij heeft er, heeft er heel veel sterke nummers op staan. Eh, maar twee die er voor mij uitspringen zijn eh, ten eerste Blackbird. Eh, terug in, in de, dezelfde akoestische volkstijl als, als Yesterday. Mhm. Alleen Paul McCartney zelf met een gitaar. Um, een nummer, mooi nummer. Ja, prachtig. Het zou, het zou refereren naar de burgerrechtenbeweging in eh, de VS. Dus uh, Blackbird zou dan ook over eh, een zwart meisje gaan. En voor de gitaar zelf, Paul McCartney en George Harrison, toen ze elkaar als tieners kenden, dan speelden ze of probeerden ze Bourré in E mineur te spelen van Bach als om te laten zien dat ze echt wel goede, goede muzikanten waren. Zo een klassiek stukje. Stoeven. Eh, ja, inderdaad, een stoefnummerke. En, eh, en, en op, op dat melodieke is eigenlijk de, de gitaarpartij gebaseerd. En dan eh, het compleet tegenover, ah, niet tegenovergesteld, maar een helemaal ander nummer, eh, Helter Skelter. Het, eh, het hardste en het vettigste dat de Beatles ooit gemaakt hebben, denk ik. Ook met die intentie, want Paul McCartney had in, een, in een boekje een interview gelezen met Pete Townshend van, van The Who. en, en, die had gezegd dat ze met I Can See For Miles, dat ze het het vettigste en het luidste nummer ooit hadden opgenomen. En Paul McCartney dacht, maar dat moet graaf zijn om het vettigste en het luidste nummer ooit op te nemen. Maar dan luisterde hij naar I Can See For Miles en uiteindelijk, uh, dat is helemaal niet zo vettig en zo luid. En dat, Favoriet van mijn dochter trouwens. Dat is wel, ik ga niet zeggen dat het geen graaf nummer is, oh. maar echt super vettig en luid is dat niet. Dus dat, eh, deed Paul McCartney dan denken van, aha, dus er is nog geen vettigste en luidste nummer. Dan is het van ons. dus uh, <laughs> vandaar komt, eh, komt dan Helter Skelter. Ehm, ook een beetje een reactie op eh, alle critici die Paul de melige Beatle noem, noemde, die alleen maar stuffe liefdesliedjes maakte. Ehm, langs de andere kant, eh, niet iedereen heeft het even goed geïnterpreteerd, want uh, eh, serie seriemoordenaar Charles Manson zag in Helter Skelter en ook eh, Blackbird zag hij cryptische boodschappen die een rassenoorlog in de VS aankondigden en heeft dan zijn, zijn secte aangespoord om, om, om die verschrikkelijke moorden te plegen. Dus een, ja, dat is <laughs> niet de bedoeling geweest nee, natuurlijk, maar, ja. Eh, een, een, eh, een vies gevolg eigenlijk. Inderdaad. Maar we gaan er naar luisteren, hè? Ja, we gaan er naar luisteren. Ook al uh, gaat het voor Ringo niet zo plezant geweest zijn om Helter Skelter te spelen.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 When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. helter skelter. Dat is wat ze zeggen, luid, zacht, luid, zacht. Wow, ik vind dat toch wel een, een, geweldig... Voilà. Och, graag bij Ringo. Dat was de Ringo. Ah. Dat was ook na de achttiende opname. <laughs> Dat kan me voorstellen dat het minder plezant wordt. Zeg Andreas, ik heb een vraag. Ja. Zit jij al eh, in eh, Abbey Road geweest? Eh, ik ben op de baan geweest en ik ben op het zebrapad geweest, maar ik ben niet in de, in de EMI-studio zelf geweest. Maar ja, dat, dat, kan wel, denk ik. Hè? Ja, maar dan moeten we moet een rondgeleid bezoek, want die worden nog gebruikt, denk ik. Hè? Ah dus, eh, ik denk niet dat je er zomer kunt binnenlopen. Oké, dus dat is al van uw wishes. Ja, ja want er vlakbij is, eh, heeft Paul McCartney nog een huis. dus als je eh, twee straten verder gaat, in uh, eh, St. John's Wood is, eh, is zijn, zijn huis van Paul McCartney. Dus ik ben daar eh, bellen. met Tine naartoe geweest in, in 2015. Echt? En dan, oh, dat is een hele grote poort voor natuurlijk. Dat is niet dat je op die zin of loopt en op de achterdeur <laughs> kunt gaan kloppen. Dus oh, wij stonden er en, en Tine zegt van... dan zijn we terug weg, zeker. Ik zeg, wacht, wacht nog even. <laughs> Misschien komt hij naar buiten. <laughs> dus tien minuten blijven staan en dan toch moeten afdruipen, want Waarschijnlijk was die mens dan op tournee in Zuid-Amerika. Er ging ook geen vlag of zo van huis. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Dus ik had er nog lang kunnen staan, maar... Allee, ik moet, toch eens uh, eh, op bedevaart geweest daar. Ah, zalig. Ja, ja. Uh, het volgende, we gaan naar het einde toe van de Beatles. Ja, ja de, de, omdat ik voor de volstrekte chronologie begaan, gegaan ben, uh, gaan, we, gaan we eerst naar Abbey Road. Het is de mm plaat die de echte is, die ze als laatste hebben opgenomen, maar ze is wel uitgekomen voor, uh, voor Let It Be. Dus eh, als we dan toch naar chronologie kijken, dan eh, zullen we het maar zo doen. van Abbey Road heb ik nog een ander aspect van Paul McCartney om te belichten. En dat is Paul McCartney als zanger op Oh Darling. Ehm, is, is, is eigenlijk een nummer ehm, waar, waar John Lennon achteraf van zei van eigenlijk uh, eh, past dat veel beter bij mijn stem en, en bij mijn eh, stijl. En had ik dat beter kunnen zingen als, eh, als Paul dat had gezongen. Wat misschien wel zo is, maar Paul McCartney dat hier toch een, een prestatie neer, een zangprestatie, die te vergelijken valt met, met Lennon op, op Twist and Shout. Hij mhm. heeft er een hele week voor, voor geoefend, want hij wou ook dat het zou klinken alsof dat hij al het, het, het nummer al een hele week live had, had moeten brengen. Dus iedere dag van de week kwam hij vroeger dan de naar de studio om dat nummer te zingen. En omdat het eh, moeilijk was voor hem, eh, probeerde hij met, met het liggend op zijn rug te zingen. Uiteindelijk heeft hij het wel rechtstand, eh, rechtstand opgenomen en ehm, ja, heeft hij er toch vocaal iets heel sterk uit kunnen halen. en, en dan een, een tweede nummerke van, van die plaat van Abbey Road als je, als je denkt aan het werk dat McCartney daarop geleverd heeft, de bijdrage die hij gedaan heeft, dan denkt je direct aan, aan de medley op het einde, die hij in elkaar geknutseld heeft met, met stukken van nummers die ze liggen hadden, maar nog niet helemaal afgewerkt hadden. Dus die, die medley, dat is, eh, dat is fenomenaal. Maar dat zou een beetje te lang, te lang duren voor, voor eh, deze opname. Daarom heb ik eh, Her Majesty gekozen, het, het kortste nummer van de Beatles, mhm. denk ik 23 seconden. Eh, ook een, een ongelukske, want eigenlijk eh, was het oorspronkelijk een deel van de medley, maar eh, Paul had tegen de ingenieur gezegd van ja, knip dat er maar uit. En, en op een proefopname ehm, bleek dat er toch nog op stond, maar zo 20 seconden na het, het einde van die entan mhm. ehm, kwam dat er nog achter. En zo is dat een van de eerste hidden tracks geworden, want ook de, de, de hoes van de, van de LP die was al gedrukt, dus het stond er niet mee op. Maar ze vonden dat wel, eh, ze vonden dat wel iets hebben dat dat toch als verrassing er nog op stond. Dus, dus het is gebleven, dus eh, Her Majesty. Eh, een heel kort akoestisch nummerke over Paul McCartney die de Queen wel eens zou willen binnendoen. <laughs> Hit it, Niels. <laughs> She's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Oh yeah. Someday I'm gonna make her mine. Voilà, speciaal voor de Queen. Haha, ze is 95 geworden, hè? Onlangs. 90, nee. Ah, 90, 95. <laughs> Nee, nee, nee is 95. Ja, ja, dus ouder, want, uh, want uh, is van 26, denk ik. Ah, ja, Prins Philip die is gestorven op 98 jaar. Allee, maakt niet uit, het gaat niet over de Queen. Oude mensen. We gaan nu naar mijn favoriete plaat over. Ja. Let it be. Let It Be. Is dat je favoriete plaats? Ja. Door de film? Ja. Ja, ja dat snap ik. Die filmen, eh, dat is... Eh, dat is dat je mij heel erg beïnvloedt en ik blijf dat zeggen. En ik denk dat mensen nu gaan zeggen, zit er weer, zit maar ja, get back, dat je er dan moet kijken. Maar als je de kans hebt, doe dat alstublieft. En dan gaat het wel wat begrijpen. Maar de goede versie, want eh, de versie uit, uit 69 zelf, er was al een film. Ja. Eh, waar dat ze eigenlijk alleen maar de, de ruzie belichten. Ja, en deze film merkte dat je het om vriendschap draait. Ja, dat, was, eh, dat vond ik het knappe eraan. Dat, echt, eh, dat je altijd gehoord hebt van ja, die, die plaat heeft die gasten uit elkaar gedreven en dat was het einde van de Beatles. Dat is eigenlijk... En Paul McCartney was een, een egoïst die alleen maar met zijn eigen bezig was. Als je dan de film ziet, dan zie je Paul die probeert om die groep bijeen te houden, terwijl dat een John niet echt geïnteresseerd is omdat hij met zijn nieuw lief bezig is, dat een George gefrustreerd is omdat ze zijn nummers niet serieus nemen. Mhm. Eh, en ah, ja, Ringo Starr de enige eigenlijk was die... Dat is de, de, de cement van de groep. Hè? Iedereen komt ermee overeen. Die is er altijd. John Lennon dacht zelfs niet op af en toe. Eh, George Harrison bolt het af. Maar, <laughs> eh, Dan zijn ze die nog gaan opzoeken en wat was dat allemaal. Maar ehm, ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel straf. Dat je daardoor, hè, in 69, dat ze die film dan, hè, dat je hmm. zegt, dat ze, den, dat ze echt de ruzie hebben belicht, dat je dan zoveel jaar later, dat je dan een deze hebt, maar dat je echt beseft van eigenlijk... Ja, langs de andere kant, je weet ook niet, dit is ook uh, geëditeerd. Hè, ze hebben ook maar een aantal uren, ah, het zijn dan veel meer uren, maar ze hebben ook maar eruit gekozen. Het is een beetje de geschiedenis schrijven zodat je wilt. Hè. Dus, Nee, maar het is goed, dit. Ja, ja, het is, het is, eh, het is bangelijk. En, en het, eh, ik vind, vind ook heel goed dat zo de Paul McCartney als slechterik, dat dat vooral nu wel duidelijk onderuit gehaald wordt. Wat, wat wel opvalt in die film, is, vind ik, dat, dat Paul McCartney de meest gedrevenen is. En toch ook wel misschien de meest getalenteerde. Ja, hè, als sowieso, dat ziet. sowieso. en daarom heb ik ook dat volgende nummer hier gekozen, Get Back, eh, omdat je in de film ook ziet hoe, hoe dat die, ja, gewoon, die is er als eerste. En die begint wat te moosen op, op zijn basgitaar. En, en je ziet dat nummer tot stand komen. En eh, Ringo komt binnen als tweede en, en die drumt mee en dat marcheert en die zijn gewoon aan het grooven. En George Harrison komt erbij, oké, dat gaat goed. Maar dan, een uur later, eh, John Lennon is ook uit zijn bed geraakt, die komt binnen. Met Joko. Met Joko, <laughs> ja. Joko die, die gaat er ergens aan de kant liggen. Maar je ziet, die John Lennon die plukt zijn gitaar in. En die twee gasten, die John en die Paul, die kijken naar elkaar. magie. Dat, is direct magie. Dat is die, eh, die, George Harrison die zit wat te pingelen. Maar als die twee, je ziet dat die aan een blik van elkaar mhm. genoeg hebben en die, die vullen elkaar moeiteloos aan. En, en wat die doen, dat versterkt elkaar. En, en dat maakt het zoveel beter. En dat vind ik eh, ook een van de, knapste momenten in die film. Als, als, als die twee samenwerken ja, je, snapt ook wel waarom dat George Harrison misschien niet altijd de aandacht kreeg die, die hij verdiende, omdat hij misschien ook gewoon die klik niet had die die andere twee wel hadden. Nee, maar die zat ook al in een andere wereld, hè, met zijn uh, Hare Krishna-toestanden en dergelijke. dat, moet hij zelf weten, maar ay, die was volledig... Maar eh, Billy Preston die speelt ook mee hier op Get ja. Back, hè? Ja, dat was... En eh, er is nog iets op, op Disney+, Plus, 3, to 1, Ah ja, met eh, Rick, Rubin. Rick Rubin. ook de moeite, waarin dat, ze allemaal nummers van de Beatles eh, gaan ontleden. Rick Rubin en Paul McCartney mhm. samen, ook, ook solo-nummers van... Ik heb het wel gezien, ze, maar is het alleen maar over de Beatles? Dat weet ik nu even niet. Ik dacht het wel, ik heb het ook niet volledig gezien. Ik heb het wel volledig gezien, maar al een paar maanden geleden. Maar ook in ieder geval zeker... Een zeker ook, dus eh, Get Back. Yes. Rosetta. Loretta Fat. She thought she was a cleaner, she but she was a frying pan. Yeah, the, pitch, the picker. Picks with the fingers, oh, right? Okay. okay. thank you on behalf van Paul McCartney solo, want eh, nieuw tijdperk, hè? Yes. Dat was zijn beland. Nieuw tijdperk en eh, nieuwe verhalen, hè, Andreas? Ja, dat klopt. Dus eh, we schrijven 1970, dus hij had het nummer geschreven vlak voor de split van de Beatles, maar het stond dan op zijn, op zijn eerste soloplaat, McCartney, waarop dat hij alle instrumenten, waarop dat eigenlijk alles, alles zelf heeft gedaan. dus het was een hele moeilijke tijd voor hem. Ik denk dat, dat, dat hij de, de Beatle was die het, het moeilijkst had met, met het einde van die groep, die, eh, die er ook het meest aan gedaan heeft om, uh, om dat in gang te houden, maar dat is niet gelukt. En eh, in die periode heeft hij heel veel gehad aan zijn nog redelijk verse vrouw Linda. toen, dus heeft hij. Ja, ik zou, ik zou zelf vereerd zijn als er iemand zo'n nummer voor mij zou schrijven. Amai, Een, een, een, een, prachtige ballet. Dus uh, ja, heel, heel knap. En eh, toch ook direct een statement dat hij het zonder de Beatles ook kan. Sowieso, sowieso. En, en eh, we gaan verder. We gaan verder. Hè. Dus, dus na die eerste soloplaat heeft hij ook een plaat gemaakt samen met Linda. een van mijn persoonlijke favoriete platen, Ram. Ehm, destijds door, eh, door critici uh, eh, verguisd, hè, omdat ze vonden het allemaal een beetje brak klinken, een beetje rommelig. Maar uiteindelijk eh, zeggen, zeggen mensen nu dat dat misschien mee de indie-beweging in gang heeft gezet en mensen die thuis alles zelf opnemen en, en, en, en alles ja, gewoon, gewoon zelf doen. Hè. Dat, heeft, dat heeft hij daarmee in, in gang gezet. En het had er ook niet mee te maken met critici die toen zeiden van ja, dat klinkt brak, weet ik veel wat. Gewoon door het feit dat dat ook niet meer, dat dat, dat, dat niet van de Beatles is. ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk. en, en dan, dan niet kan dat die solo iets start, waarschijnlijk. Ja, zoiets, ja. ja en dan, dan is er eh, een, een soort van eh, polemiek in eh, nummers begonnen ook. Hè. <laughs> Dus de Beatles zijn... zijn niet per se eh, in vrede uit elkaar gegaan, omdat er eh, ja, eh, verschillen waren in mening over, over, over geld dan en, en wie hen moest, moest managen. En dat was Paul tegen de rest. En hij heeft dan ook wat, wat, van zich afgeschreven in, in het volgende nummer, Too Many People, ehm, waarin dat hij ook zingt van... Ehm, wacht, hè moet ik al eens denken. <laughs> dus, dus hij zingt in het eh, You took your lucky break and broke it in two. En dat werd dan door John Lennon als eh, een steek ervaren. Hè. Dus eh, die dacht dat dat aan hem gericht was. Ah. En als, als reactie had John Lennon dan het nummer How Do You Sleep, waarin dat hij zegt: van, Je hebt alleen maar muzak gemaakt en the only thing you did was yesterday. Dus, ah, maar dan later zijn ze toch nog terug goede vrienden Ze zijn later nog wel terug goede vrienden geworden. En, en, dus, dus eerst gaan we eh, naar die Too Many People van Ram luisteren. En dan na die How Do You Sleep van eh, John Lennon ehm, kwam er van Paul McCartney ook eh, op, op de derde plaat van, van Wings. Het immens succesvolle Band on the Run stond daar ook Let Me Roll It op waarin dat hij zegt van eh, my heart is like a wheel, let me roll it to you. Wat dan misschien, eh, ik weet ook niet of dat eh, mijn interpretatie is of dat dat algemeen zo gezien wordt, maar dat lijkt toch ook op een soort van wieder goed doen en een soort van ja, zich terug openstellen en terug, een, een goede terugvriend. Oké, terugvriend Boys will be boys. Yes. En een mooie fade-out. Let me roll it, Paul McCartney. Ja. Ja, en dat brengt ons dus eh, bij Wings, hè, de, de, tweede grote groep van, eh, van Paul McCartney, waar ook uh, Linda ah, was het vast, vast lid en Danny Lane, die zat er ook van begin tot einde in, maar voor de rest hebben die heel veel gitaristen en drummers versleten. Gastmuzikanten niet? Of echt gewoon vaste en dan gewoon ja, weg? ja, ja vaste die dan eh, een paar jaar bleven. En eh, er is dan een gitarist is gestorven aan een overdosis, denk ik. Ook eh, Jimmy McCulloch, dat was zo een, een soort van wonderkind. die dan ook maar drie jaar gebleven is. Die die vonden dat dan gewoon saai en die zei, ik weet niet meer wat hij juist gaan spelen is dan. En Linda die speelde toetsen. Keyboard, ja. Was niet de beste muzikanten, maar uh, Paul McCartney wou dat ze erbij zou zijn op, eh, als hij op tournee ging en zo, dus dan was dat de oplossing. Er was wel grote liefde tussen die twee, hè? Zeker weten, dat denk ik wel. dat denk ik wel. bij eh, Wings was het wel de bedoeling om er echt een band van te maken, hè? maar dat is inderdaad niet echt gelukt. Ja, nee, nee, maar dus, dus, je, merkt dat wel. hè Die andere Beatles die gingen echt voor een solo-carrière. En, en je ziet dat die Paul McCartney dat toch echt gemist moet hebben om uh, zo ja, een klankbord te hebben, denk ik, om, om eh, wat dingen bij, bij af te toetsen. Ja, samenwerking. Eh, dus ja, die Winksen die hebben dan... in, in het begin was dat, was dat terug naar Ave, dat was het met, met Buske. op tournee langs Engelse universiteiten, gelijk een groepje 18-jarigen. Eh, ja, voor Paul McCartney maakte dat niet veel niet meer uit. Die vond dat charmant, die had toch al eh, geld genoeg. Eh, maar voor de anderen was dat ja, echt, echt prutsen. Hè. Maar ze hebben dan ook wel een paar grote successen gescoord. waaronder het volgende nummer. misschien iets te klef voor, voor de smaak van sommigen. Maar ik vind <laughs> dat wel. klef mag ook. Mooi, mooi aantoont hoe, dat, hoe dat Paul McCartney nummers kan schrijven. Ehm, als je die hoort, die hebben precies altijd al bestaan. Hè? Als je nu die, die Mulle of Kintyre nu, eh, nu hoort, als je dat ene keer gehoord hebt, dan, eh, dan blijft dat voor altijd plakken. Je gaat dat mhm. direct herkennen. Eh, en hij slaagt er zelfs in om, eh, om mij de radio niet te doen afzetten wanneer er een doedelzak klinkt. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik haat doedelzakken. Maar, bij dit nummer heb je dat hier Hier past het nog. Eh, ik vind het nog altijd een, een, een geluid als een slijpschijf, maar het, het past bij het nummer. Het zou mij niet verbazen als je straks gaat zeggen dat Paul ook zelf de doedelzak bespeeld heeft. dat denk ik niet. Dat ah, denk ik niet. Dat is... Dat zit, dus, dus- echt heel moeilijk om te spelen. Ja, ik denk dat je heel veel eh, moet kunnen ademen. Blazen, lucht. Allee, ademen, ja. Ja, eigenlijk, ik, het is zoiets dat je drie of vier fluiten tegelijk bespeelt. en je bent de hele tijd aan het blazen. En oh. Eh, met, met hun elleboog gezet. Oh, oh, ik weet het niet. in alle geval, we moeten er eens eh, eh, een, tutorial van zien op YouTube of zo, dat je een doedelzak bespeelt. Misschien voor een, een volgende uh, Radio Barbier <laughs> special, de doodelzak en, hoe hem te bespelen. Voel je geroepen? Nee, nee, absoluut niet. is die klank uh, echt een ramp. Je moet nog eens luisteren hoeveel fluiten dat er bespeeld wordt.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 <laughs> maar eh, ja, dat zijn wel nummers dat ik herken van toen ik uh, ja, kind was, hè, jaren tachtig. Jaren Dit was nog jaren zeventig. Ah, we, komen nu in, in de jaren 80. Ah, wel, dat wil ik dus zeggen. In de jaren 80 werd dat ook gespeeld. Maar ja, dat zijn nummers dat ik mij, dat ik mij nog voorstel als, kind. Toen hebben we nog in de geraakte Kremerstraat woonden. Bo, zwart. Ja, ja, ja begin van de jaren 80 wil zeggen het einde van Wings en eh, het einde van een groep. Ehm, is voor Paul McCartney ook altijd het eh, moment om zich te bezinnen, precies. Dus eh, wat doet hij? Hij sluit, zijn eigen terug op. hij maakt weer een plaats waarop, waarop hij alles zelf doet. En hij noemt die, naar analogie met de eerste keer, McCartney 2. Um, en, eh, Origineel. Hij laat zich, eh, hij laat zich inspireren door, eh, door jongere muzikanten zoals Ian Dury En hij begint meer met, met synthesizers te experimenteren. En dat gaat heel goed horen in, in de volgende twee nummers. Het eerste is Temporary Secretary dat nog altijd heel futuristisch klinkt. Dus dat toen compleet misbegrepen werd en belachelijk werd gevonden. Maar dat nu eigenlijk wel, wel gewoon een graaf nummer is eigenlijk. En het volgende daarna is eh, de single van die plaat, Coming Up. Eh, een, heel, een heel funky nummer, wat ook eh, John Lennon uit zijn jarenlange winterslapen geschud heeft en dat hem aangezet heeft om terug muziek te gaan maken. her marks. I won't need her long. All I need is help for a little while. We can take dictation and learn to smile. And a temporary secretary is what I need for to do the job. I need a romancer. I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary. a girl like that. She could be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary. van McCartney 2. Speciaal, hè? Die temporary secretary Andreas. Ja, ja. Het was, uh, hij is niet vies van, een, van een experimentje. Nee, dat is goed, dat is goed. Zeg, en uh, het volgende. Ja, Niels, we waren er juist toch over bezig, hè? Over dat nummer. Ja, ja, ja. Dat is, topnummer. En dat was gewoon heel lang geleden dat we dat nog eens gehoord hadden. Amai. Ja, ja zeker. Eh, dus, dus <laughs> in de jaren 60 had Paul McCartney de Beatles, in de jaren 70 had hij Wings, in de jaren 80 had hij Zichzelf. zo geen groep niet meer, maar heeft hij, heeft hij wel vele interessante samenwerkingen gedaan. En gaat eh, met Michael Jackson, uh, eh, CCC ja. en Stevie Wonder, Wonder is Mine met Stevie Wonder. Ebony and Ivory vind ik dan wel echt een suffe plaat. Maar, uh, <laughs> what's, that, That You're Doing is dan weer een super funky nummer. Eh, en, en dan deze, het volgende nummer, voor, voor eh, zijn plaat in 1989, Flowers in the Dirt, heeft hij heel veel samengeschreven met Elvis Costello. Ehm, Speciale man, hè? Ja, blijkbaar hebben die dan ook wel ruzie gehad. En op, op veel nummers op die plaat is eh, Costello niet meer te horen. Eh, en zo ook op My Brave Face, dus op de, op de single. Eh, echt een goede single. heeft, die heeft hij samengeschreven met Costello, maar de stem van Costello die is niet meer te horen. Maar wel op de demo die we, die we nu gaan spelen. Oké. Hey, over to you. I've been living in style. accustomed as I am to the luxury life. mission not to change a single thing. As I pull the sheets back from the bed, I wanna go bury my head in your pillow. Now that I'm alone again, I can't stop breaking down again. The simplest thing set me off again and take me to that place. baby, will you please come home? Note meant for you. As I clear away another untouched TV dinner from the table, I lay for two. Now that I'm alone again, I can't stop breaking down again. The simplest things set me off again. but take me to that place. laatste minuutjes om hem te eren en te vieren. Yes, yes. En ondertussen uh, dank ik jou, Andreas, dat je hier bent geweest. dat je, bent, dat je bent en eh, jouw kennis aan ons hebt eh, meegedeeld. Ja, ja. Eh, hope of Deliverance. daarmee heeft hij nog een... Well, geen super dikke hit gescoord, maar toch nog eens de lijsten bestormd in de jaren 90. Ja, uh, want ik zei er juist, dat is toch niet zo oud. Ja, nou, <laughs> dat, dat, dat, begint, dat begint er wel. Dat begint er wel. maar eh, dan ook in, in, eh, in de jaren 2000 heeft hij niet stilgezeten. En, en ook de, de, de laatste jaren. er is de samenwerking nog met Youth van de Killing Joke. In mhm. The Fireman, die een paar sterke nummers gemaakt hebben. hij heeft in 2020 nog een coronaplaat gemaakt, die hij McCartney 3 genoemd heeft, eh, waar, waar goed materiaal op stond. Ook Egypt Station van 2018 stond er zeker een paar eh, nummers op die, eh, die meer dan radiowaardig waren, maar ik vind zijn beste plaat van de laatste 20 jaar was Chaos and Creation in the, in the Backyard uit 2005 of 2006, dat weet ik nu niet. En daar stond nog eens een nummer op dat voor mij minstens even goed is als, eh, als Blackbird bijvoorbeeld. En dat is uh, Jenny Wren, ook weer een, gewoon een akoestisch nummerke. Paul McCartney zelf met zijn gitaar. En eh, een heel school melodieke. En, Mooi om je te eindigen. Meer moet dat niet zijn. Nee. En dankjewel, Andreas. Tot de volgende. like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took her song away. Like the other girls, Jenny Wren took wings.